Linde met het NOS-journaal. Oekraïense vluchtelingen in Nederland die aan het werk zijn... moeten vanaf oktober ruim twee keer zoveel betalen voor hun opvang. Dat heeft minister Keizer van Asiel bekendgemaakt. Een alleenstaande betaalt nu 105 euro per maand voor opvang. Dat wordt 244 euro. In de regeling is opgenomen dat werkenden altijd meer overhouden... dan Oekraïners die leefgeld krijgen. Oud-minister Faber had al aangekondigd dat Oekraïense vluchtelingen meer gingen betalen... maar bedragen waren tot nu niet bekend. De rechtbank wil premier Schoof horen in een zaak van een man die staatsgeheimen gelekt zou hebben. De NCTV-medewerker zou informatie hebben doorgegeven aan de Marokkaanse inlichtingendienst. Hij werd twee jaar geleden opgepakt. Uit een onderzoek bleek dat de beveiliging van staatsgeheimen bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid niet op orde was. Premier Schoof stond jarenlang aan het hoofd van de NCTV. De rechtbank denkt dat hij meer kan vertellen over hoe de verdachte toegang tot de staatsgeheimen kreeg. Een Nederlandse drugsmokkelaar is in Ierland veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf. Hij was twee jaar geleden betrokken bij de smokkel van 2200 kilo cocaïne per schip van Curaçao naar Europa. Zeven medeverdachten kregen ook jarenlange celstraf. Het was destijds de grootste kookvangst uit de Ierse geschiedenis. Voormalig Arsenal-voetballer Thomas Partey wordt beschuldigd van verkrachting en aanranding. Het gaat om vijf verkrachtingen en één aanranding bij drie verschillende vrouwen. Die zouden in 2021 en 2022 hebben plaatsgevonden. Toen begon de politie al een onderzoek. De 32-jarige Partey, geboren in Ghana, speelde in zijn carrière voor Atletico Madrid en Arsenal... Bij de Engelse club is zijn contract net afgelopen. Het weer vanavond blijft het lang zonnig. Vannacht volgt bewolking vanuit het noorden en het koelt af naar een graad of 14.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 It's all the way live. all the way. blurred street lights Leaving behind what I don't need I've walked like a blind man And my eyes are open And you are the only place for me Yeah Won't you hold on just for a while yeah.